De strafzaak over een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Sorel wordt in verband gebracht met de moordaanslagen op de Amsterdamse drugshandelaren Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Hij werd eind augustus in Amsterdam gearresteerd vanwege een drugszaak nadat hij enkele jaren voortvluchtig was geweest. Dinsdag is hij in zijn cel aangehouden voor de liquidatiezaak. Vandaag is Dino Sorel voorgeleid aan de rechtercommissaris. Nederland telt ruim 50.000 streng orthodoxe moslims, ofwel salafisten. Die groep is nu voor het eerst in kaart gebracht door de Universiteit van Amsterdam. De onderzoekers weerleggen de gedachte dat de orthodoxe islam een politieke ideologie is die de Nederlandse democratie onderuit wil halen. Veel salafisten houden er antidemocratische opvattingen op na. Hun wereldbeeld is eenzijdig en rigide en ze keuren het gebruik van geweld vaak niet af. Maar een radicale dreiging gaat er van die groep niet of nauwelijks uit, zeggen de onderzoekers. Ook zullen ze zelf geen geweld gebruiken. Onder de streng orthodoxe, 8% van de moslims in Nederland, zijn meer Marokkanen dan Turken. In de streng orthodoxe gemeenschap heerst een grote sociale controle. Volgens de onderzoekers vormt die beweging een buffer tegen extremisme. Radicalisering vindt plaats buiten de salafistische organisaties. Het Rijksmuseum wil het pistool hebben waarmee Volkert van der G. acht jaar geleden Pim Fortuyn doodschoot. Directeur Pijbus noemt het een belangrijk geschiedkundig object. T.O.M. stelt als voorwaarde dat de familie Fortuyn ermee instemt. Een man uit Sint-Joost in Limburg heeft bekend dat hij zijn zoon van 11 heeft gedood. De man van 42 werd gisteren opgepakt. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij zijn zoon in de nacht van woensdag op donderdag om het leven heeft gebracht. Zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Het OM in Roermond verdenkt hem van moord of doodslag. Het weer van het westen uit regen, vannacht droog, overdag wisselend bewolkt met vooral aan de kustbuien, en het morgen maar 15 graden.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 U kunt zo binnenstappen. Neem uw favoriete jazz-cd mee en vertel er iets over. Of kom hier gewoon binnen om te luisteren en een praatje te maken. De techniek is handen vandaag in de vaardige handen, mag ik wel zeggen, van Roy Halderman. En de presentatie de komende twee uur Peter den Boer. We gaan vandaag met reuzensprongen door Jazzland. Een gebied dat vele zijwegen kent, doolhoven en waar je eindeloos kunt ronddolen. Steeds ontdek je weer nieuwe paden. Toepasselijk gestart met September in the Rain. Dat is natuurlijk nog maar de vraag. Want die gaat komen, die is er nog niet. En die moet een beetje wegblijven. Maar onverbiddelijk komt hij eraan. George Shuring werd blind geboren en leerde op driejarige leeftijd piano spelen na een beperkte opleiding en uitgebreid luisteren naar jazzopnames begon hij in hotels, clubs en pubs in de omgeving van Londen te spelen. Soms solo, nu en dan met dansorkesten. In 1940 sloot hij zich aan bij de populaire band van Harry Perry, een ster in het Verenigde Koninkrijk. Hij trad op voor de BBC, speelde met in Londen gevestigde groepen van Stefan Grappelli en won achtereenvolgende jaren de Melody Maker Pulse sinds 1946 in de Verenigde Staten, waar hij staatsburger is geworden. Hij leidt een kwartet, een quintet, waarin de loop van de jaren diverse groten hebben meegespeeld. Toet Stielemans, Joe Pass, Gary Burton en anderen. Een van zijn populairste opnames is September in the Rain en zijn eigen compositie Lullaby of Birdland. Zijn stijl, met inbegrip van het gezamenlijke spelen van de melodie door piano, jazzgitaar en vibrafoon wordt veel nagevolgd en ging deel uitmaken van het vocabulaire van de popmuziek, zodat zijn opnames van die periode nu veel minder innovatief klinken dan toen. Maar desondanks is hij eh, een unieke persoon gebleven, de stijl waarin hij speelt. Hij werkte onder andere met Nat King Cole. En daar gaan we nu een nummer van laten horen. Let There Be Love. under the sea. Let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. Ah, but first of all, please let there be love. Ah, but first of all, please let there be love. Mm, love. Mm, love. Let there be love. Axe wearing suntan lotion. This is how we spend each day. the in the shade. Guess we really Carmen, Carmen McRae was een Amerikaanse jazzzangeres, componiste, pianiste en actrice. En zij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke jazzvocalisten van de 20e eeuw. Vooral bekend om haar zogenaamde achter de beat frasering. Dat wil zeggen dat ze eh, eh, met haar tekst steeds achter de tel aan kan komen. Dan denk je van, nou, gaat ze nou inzetten of niet? Wat maakt dat het eh, hele jazz gebeuren en dat vocale prestatie een heel jazzy geluid krijgt. Ze liet zich inspireren door Billie Holiday, maar vestigde haar eigen karakteristieke stem. Meer dan 60 platen gemaakt. Ze heeft ehm, gespeeld met, eh, en, opgenomen met Dave Brubeck, met, Ty, met Carl Chader en ehm, George Josh Shearing, die we al eerder hoorden. Waarom laat ik haar horen? Nou, omdat ik het nu de komende nummers wil hebben over zangeressen in de jazz. Omdat de term jazz uh, zoveel omvattend mag zijn, kan je er ook veel onder scharen. In de loop van het programma zal dat blijken. Hoeveel instrumentalisten er ook zijn, een belangrijk element in de jazz is natuurlijk ook de stem, de menselijke stem. Vanavond wil ik meerdere voorbeelden daarvan laten horen. En als je het over jazzzangeressen hebt, dan kun je er van alles eh, tevoorschijn trekken uit de kast. Maar je kan eigenlijk niet om Ella Fitzgerald heen. De vrouw die ongelooflijk veel nummers heeft opgenomen, tot op hoge leeftijd heeft gezongen en van alle markten thuis was. Zij wordt beschouwd als, als een van de grootste zangeressen ooit. First Lady of Jazz, 13 Grammy Awards eh, gewonnen. En het bijzondere aan haar stem is eh, behalve eh, de, wijze waarop ze de, de, nummers zingt, dat ze drie octaven kon bereiken. En duidelijk kon articuleren en prima sketsingen kon doen. Zij werkte samen met de grote orkesten eh, Roy Eldridge. Ze speelde heel veel opnames gemaakt met Tony Flanagan trio. En heel veel met Duke Ellington. Dus eh, is met deze groepen groot geworden. Vanaf 1970 is ze gaan kwakkelen met haar eh, gezondheid. En de laatste plaat eh, in 1991 gemaakt. En 92 de laatste optreden. En toen was het afgelopen. Wij horen haar nu in een ehm, prachtig nummer. Eh, waar ze begeleid wordt door Ben Webster op de sax, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown. Haar ex-echtgenoot op de contrabas en Elvin Stoller op de drums in nummer in a mellow tone. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone. I've got company, everything song. I can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live. If you mope and groan, something's gotta give. Madeleine Peru. De stem die doet erg eh, denken aan die van Billie Holiday. En eerder in dit programma noemde ik al eh, Carmen McRae, die ook daar uh, aan gelieerd wordt. Ehm, een andere hedendaagse zangeres, eigenlijk in hetzelfde genre. En ook een beetje linkend aan Billie Holiday. Waarmee we tot de conclusie komen dat dat dat Billy Holiday een sterke invloed heeft gehad op diverse personen. Eh, de andere is eh, Nora Jones. Sommige mensen die, die gaat daar, eh, sommige mensen die, die verwisselen die nog wel eens. En ehm, daar ga ik nu een stukje van laten horen. Mm, Nora Jones met The Nearness of You. En aansluitend gaan we datzelfde nummers ga ik ook laten horen maar dan gezongen door Rita Reis. Andere toonaard en om, met een totaal andere dictie, zoals het heet. Dus dat is wel aardig om eh, een overstap te maken van de internationale zangeressen naar de Nederlandse scene, om het maar even te zeggen. En ook leuk om te laten horen hoe verschillend nummers geïnterpreteerd kunnen worden. Eerst Nora Jones met The Nearness of You. It's not the pain. that excites me. That thrills and delights me. Oh no, it's just the near. brings this sensation. Oh no, it's just the nearness. hasta and I feel you so close to me. Oh, my world. of You. Eerst door eh, eh, Nora Jones en tenslotte door Rita Reis. Eh, Rita Reis die nog steeds zingt en ongelooflijk groot repertoire heeft gehad. En ehm, als eerste Nederlandse de oeuvre Edison heeft gekregen in 2006. En ehm, ja, van grote klasse is en blijft. U luistert nog steeds naar vrijdagavond live in het ZFM's Kunst- en Cultuurcafé... waar we te gast zijn in de uitstekende ambiance van Hotel Faber... En ik had u al eerder uitgenodigd. Hoogland. <laughs> niet Hotel Faber. Neem, me niet kwalijk. Bij Floris Faber. Floris Faber. Ja. En zijn crew. En ehm, ehm, ik heb u al nadrukkelijk uitgenodigd om vooral langs te komen met onder uw arm de lievelingscd, cd Om daar eens iets over te vertellen of je het eh, kunt, iets kunt vertellen hier. We zijn bezig bij eh, Nederlandse zangeressen, uh, eh, CQ-zangeressen die ook nog muziek maken. En dan komen we aan bij Pia Beck. Pia Beck die ehm, ehm, natuurlijk een soort natuurtalent is gebleken. Zonder een muzikale opleiding is ze gevraagd bij het Miller Sextet destijds was heel veel meer op, heeft opgetreden in, eh, in eh, België, Duitsland, Zweden, Nederland, Indië. En eh, in 1949 begon met haar eigen combo. Haar eerste compositie, Piers Boogie, werd meteen een hit. Naast tournees door Europa heeft ze heel lang haar eigen stek gehad in Scheveningen, de Vliegende Hollander. In 1952 bezocht ze de Verenigde Staten, waar ze heel lang is opgetreden. En uiteindelijk is ze naar Spanje gegaan om daar een eigen club te openen. We gaan haar nu horen in een nummer alweer van George Shearing, waar we mee begonnen zijn. En dat zingt ze in het Frans. Ze wordt begeleid eh, door Barry Galbraith, gitaar, Milt Hinton op de bas, Ossie Johnson op de drums. Opname 1956, Lullaby of Birdland. sa nuit dans sa l'eau Lola vient écouter le murmure des fontaines qui bavardant à travers les prés et les rosées. Elle lui raconte la légende du pailler aux oiseaux. Et pour mieux l'entendre, Lola se penche à l'ombre des roseaux.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 Moed en Digo door Nina Simone. Zij was een, een ehm, is overleden in 2003, een Afro-Amerikaanse singer-songwriter, zoals het officieel heet. Pianiste, eh, zangeres, maar ook een burgerrechtenactiviste. Zij wordt eh, ehm, gerekend natuurlijk tot, eh, de, eh, terecht tot de jazzmuzikanten, maar zelf wilde ze dat eigenlijk niet zo. In haar werk zijn invloeden blues, rhythm and blues en soul te horen. Toen ze um, tiener was, vertrok ze naar Philadelphia, waar ze pianoles gaf en artiesten begeleidde. En ehm, dat is nog wel in de tijd dat de zwarten in Amerika eh, anders werden bejegend dan eh, zou moeten. Zij eh, kreeg sponsorgelden en ze ging naar een hele prestigieuze Juilliard School in New York. En zij wilde daar een, als eerste een Afro-Amerikaans pianoconcert geven. Maar dat ging niet, omdat ze daar min of meer werd tegengewerkt. Ze wilde later naar het Kurdisch Instituut, dat is ook een belangrijk opleidingsinstituut. Daar werd ze afgewezen, omdat ze zwart was. En uh, als druppel op de, eh, op de plaat was een, eh, een, een, probleem. Toen ze jong was, op, dit, op tien jaar geleden, debuteerde ze in, in een kerkconcert, een pianoconcert. En haar ouders die dan als trotse ouders op de eerste rij gingen zitten die moesten plaatsmaken voor blanken. En mm, al deze dingen die zorgden ervoor dat zij eh, eh, heel actief is geweest in de Amerikaanse Civil Rights Movement. Eh, de, de, beweging van Martin Luther King. En haar strijdbaarheid die komt mooi tot uiting in het nummer dat ik nu wil graag laten horen. Ain't no use babe, I'm leaving the scene. Ain't no use baby. in the scene. Ain't no use being years, for too many years. You done had your fun. It's all over. silly, make a fool of me. What is the thing called love? Sarah Vaughan live at the famous Tivoli in Copenhagen. Met een simpel trio, piano, bas en slagwerk. Maar het klinkt alsof er een enorme big band achter zit. Dat komt niet alleen door de heren muzici, maar ook door de wijze waarop Sarah Vaughan eh, weet met haar stem om te gaan. En uh, sketten, eh, bovenstem, van alles en nog wat. We zijn nog steeds bezig om te laten horen eh, een, een bloemlezing zangeressen. En als tegenhanger voor dit geweld van deze geweldenares, zullen we maar zeggen, Sarah Vaughan, laat ik nu iets horen van Diana Kroll. En dat is een, eh, een, eh, een heel ander nummer.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 I got you. I've Got You Under My Skin. We zitten nog steeds in uh, vrijdagavond live. Uitgezonden vanuit Hotel Hoogland. En we naderen de klok van 8 uur. Maar we zitten ook nog steeds in het thema eh, solisten. Tot nu toe hebben we solisten gedraaid, vocalisten. En nu horen we een stukje Louis Prima en Keely Smith als duo. En wij willen dit uur eh, uitgaan, besluiten. Dit uur eh, jazzgeschiedenis met een, een groep heren die gezamenlijk zingen, ook allemaal hetzelfde repertoire en hetzelfde genre. De Inkspots, I Can Give You Anything But Love. En tot na achten zou ik zeggen. I can't give you anything but love, baby. That's the only thing I've plenty of, oh, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness, and I guess all those things.